Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De voedselbanken krijgen extra geld, want ze hebben het al zwaar vanwege de coronacrisis. We merken nu weer dat we bijvoorbeeld bij de voedselinstroom veel minder aan voedsel gedoneerd krijgen dan eh, in de periode dat het eigenlijk na de eerste lockdown weer een beetje normaal werd. Het is moeilijker om aan eten te komen omdat supermarkten steeds minder verspillen en de horeca dicht is. Om te voorkomen dat er straks niks meer in de kratten zit, trekt het ministerie nu de portemonnee er gaat waarschijnlijk 8 miljoen euro naar de voedselbanken. Eerder kregen ze al 4 miljoen. Een ziekenhuisafdeling in Winterswijk moet 10 dagen in quarantaine na een corona-uitbraak. Ziek personeel moet thuis blijven en patiënten mogen niet van de afdeling af en ook geen bezoek krijgen. Ook worden er geen nieuwe patiënten opgenomen. Het Amerikaanse avontuur van Siem de Jong zit er alweer op. De voetballer maakte begin dit jaar de overstap van Ajax naar FC Cincinnati... maar de club heeft besloten zijn contract niet te verlengen. In die maanden wist hij niet te scoren. Op Instagram bedankt de Jong de club. Een bijzondere kas in Almere. Daar staan geen honderden tulpen of violen, maar is een groot mountainbike parcours uitgezet. Wij mountainbiken eigenlijk allemaal heel graag, dat is onze hobby. En mijn vader die is eh, begonnen ehm, met een toertocht, ik denk een jaar of tien geleden. En dat was echt geëindigd in een soort van ja, modderig drama. Alles aan zijn fiets was stuk en eh, daar had er geen plezier in. Het was koud, hij was een paar keer gevallen, had heel veel pech gehad. Dus dacht hij, dat moet toch ook binnen kunnen? In een grote kas, dus met 4 kilometer lang parcours zonder modder. We zijn nu 6, 7 eh, weken bijna open. En eh, de glimlach op ons gezicht groeit alleen maar meer. Want iedereen die naar buiten gaat, die gaat met de glimlach naar buiten. Het weer nog. Veel bewolking met hier en daar een bui. De komende uren is het steeds vaker droog. Het is een graad of 11. Vannacht gaat het weer regenen en koelt het af tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knooppunt Muidenberg en Naarden. Een vrachtwagen met pech veroorzaakt 10 minuten oponthoud... en de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar ja, door die verscherpte maatregelen van die buikgriep gaat het allemaal niet door. Eh, Carry On was dat van Ro Halfheid. Welkom bij deze Alternative FM. Eh, het is een beetje druk eh, verkeer vandaag. Met alles erop en eraan met telefoongesprekken. Dus we gaan gauw verder. Vrouwtje viel mij op met een verhaal bij 3 voor 12 Rotterdam. Want daar heeft zij een interview gegeven over de single die zij heeft uitgebracht. Licht en donker. Ik moet het maar even nalezen. Maar het is denk ik, toch best wel uit het leven gegrepen. ogen dicht en vuisten gebald. Altijd als de schemering komt, lijkt het of ik zomaar verstom. Want ergens tussen licht en donker zijn we diep gezonken er ligt liefde op de bodem van de oceaan. Ik kan nooit meer slapen, want ik moet het halen. Ik moet heel diep duiken voor de zon weer onder. tussen haat en liefde zit iets explosiefs en je kan niet voor altijd doen alsof het niet bestaat. Ik wil ons niet verlaten, dus we moeten praten tussen licht en donker net voordat hij ondergaat. het beslissende moment en ik weet niet waarom moeten we samen. geleden heeft hij eh, de nieuwe video uitgebracht, eh, It's Time. En eh, daar draaien we deze audiotrack natuurlijk van. Andrew Lauret is met deze nieuwe weer helemaal terug van weg geweest. En bovendien, hij woont hier al een tijdje in Nederland. Nou, dat is heel fijn natuurlijk. Daarvoor hoorde je trouwens nog een, een mooi nummer van Vrouwkje. En dit zijn eh, onze vrienden uit het noorden van Nederland. Uit Groningen komen ze Meadow Lake met de laatste single die zij hebben uitgebracht. Het album komt er aan en dit zal er ongetwijfeld op staan. Under the Sea. een van de, de nummers van de EP, de single. Deze laatste single dan, wel te verstaan. Kom maar haast niet uit. Eh, Rowan met Underwater, uh, een Zaanse band. Uh, komen dus uit Noord-Holland. Dat geldt niet voor Meadow Lake overigens. Want die komen uit Groningen. Nou, ik had de bedoeling dat ik Susanne Sanders... eventjes de uitzendingen in wilde halen. Maar dat zal waarschijnlijk even dit keer niet lukken. Truly Medley Better van Noelen. that makes no sense. searching for someone who understands die momenten dat je dus even moet eh, switchen in het eh, programma. Dus eh, ja, Suzanne Sanders, die ga ik even in de wacht zetten. Maar we gaan zo dadelijk wel praten met Marta Arpini. die heeft ook onlangs een, single uitgebracht. Waterbomb heet dat nummer. En die ga je zo dadelijk horen. Newland hoorde je daarvoor hier met Truly Medley Better. Dat is dat nummer wat je net hebt gehoord. En Rowan daarvoor met Underwater. Nou, hier is ook een regelrechte primeur vanavond. Want dit is eh, de nieuwe single die morgen gaat eh, komen van Van Piekeren. Jazeker. Nederlandstalig werk. En ze komen uit Utrecht. Oké. en Je zit in mijn genen, ik wil steeds naar je toe. Ik hou van je volkje, met al hun verschillen. Die hetzelfde willen, geen gedoe. Je kent zoveel meer dan grachten vol toeristen. Die gisteren nog niet wisten hoe bijzonder je bent veel meer, veel meer dan tien wijken die naar de dom kijken. Je bent de stad die me kent, want ik ben een wereldburger, een Europeaan. Het klopt, ik heb Nederland op mijn paspoort staan, maar als ze vragen, waar kom jij vandaan? Dat dan altijd zeg ik kom uit Utrecht Langs je grachten heb ik mijn dagboek geschreven. Ben ik mijn leven gaan leven, heb ik mijn lesjes gehad. Je bent de plek waar ik naar blijf verlangen. Tot mijn einde blijf hangen, je blijft altijd mijn stad. Want tussen de auto en de meubelboulevard... leven duizend bubbels dwars door een wereldburger, een Europeaan. Ik heb Nederland op mijn paspoort staan, maar als de vraag, waar kom jij vandaan? Dat kan altijd zeg ik kom maar uit Utrecht. Want hier ben ik op mijn weg gegaan. Ontelbare kinderen de zon op zich gaan. Met die wel op de punt zijn gestaan, die gaan we voor ik kom uit de ik ben een wereldburger, een Europeaan. Het klopt, ik heb Nederland op mijn paspoort staan, maar als ze vragen, waar kom jij vandaan? Dat kan altijd zeg ik kom uit Utrecht dat was hem. Eh, een beetje met, eh, met een hele andere instrumentarium hebben ze erbij eh, gebruikt. En dat maakt het tot, tot, wat het is. ik kom uit Utrecht. Morgen is hij gewoon te krijgen in, op alle digitale platformen. En dan is het tijd dat ik weer even mijn Engels moet gaan ophalen. Want de dame in kwestie die nu aan de telefoon hangt... die komt uit Italië kan heel goed Italiaans praten, maar dat uh, beheers ik niet. En eh, ze kan ook heel goed Engels praten en dat eh, beheers ik dan een beetje. welcome to the show, Marta Arpini. Thank you very much. Thank you. <laughs> there was a little information about you, about your new single, and I have played it two weeks ago. And last week I have also played the song Waterbomb. Uh, what's uh, what's uh, what is the song all about? Uh, well, it's a song that was born as a um, dedication to uh, my best friend because she was having some unlucky mm, romantic experiences. Mm. Then I thought, okay, you need you need a song that really becomes your anthem and a song that you can use to, let's say uh, be be proud of yourself, even if you you you are a bit unlucky in mm. your love situations. Mm. And so this this song was born out of that. Okay, uh, I'll give you a little translation uh, about our uh, Dutch uh, friends here in Holland. Eh, het gaat een beetje in het kort eigenlijk over eh, eh, haar wederhelft in, in, in Nederland. en ja, hij was een beetje ongelukkig in de liefde. En ja, dus je kan er een hele positieve draai aan geven. En dat is een beetje wat, waar, waar de single over gaat. dat je eigenlijk niet ongelukkig hoeft te zijn in dat, in dat opzicht. Um, it is also a little bit electro in your uh, song. Yes, yes, exactly, and it's uh, it's also thanks to the producer of the song, which is uh, Radio Trapani, and uh, we worked together on the sound of the song, and we decided to use some synthesizers and electric sounds, and so he he is the one that uh, helped me with uh, creating this uh, also these electro layers in the song. Yeah. Is is this also your, uh, your favorite kind of music, a, a little bit of electro? Uh, well, yes. Uh, I mean, I love a lot of music. I also love acoustic music and uh, more folk or more jazz. But I think that, the, let's say, the electro style is very is great fun. And so, if you can use elements of this of this style, I think you can create a very nice vibe also for the listeners because you can create a lot of very weird and interesting sounds. Yeah. Ehm, nou, uh, I, I, will translate it also weer in Dutch. Ehm, het, uh, heeft, eh, nou ja, het is altijd een beetje spannend om juist een beetje electro te maken. Omdat het verschillende ja, kanten op zou kunnen gaan. Ehm, here I have some uh, some information. Electropop with uh, avant synth folk, also a little bit of folk. Yes. Yeah. Uh, is it, uh, it, it, it, has Italy a, a, little bit of a folk history? Uh, well, yes. I mean, the, the Italian songs, the traditional Italian songs, are uh, something that every every Italians know, you mm. know, when, when you are little, your mom or your grandma sings this kind of Italian folk, yeah. which is which is really in the 30s. It was really similar to swing. Actually, it was mm. a kind of an Italian swing. Mm. Uh, but then we have also a great history of songwriters uh, like Fabrizio De André or Francesco De Gregori. Mm. So we have, yeah, we have our own folk style. Yeah. Yes. Um, Italië heeft dus een eigen volkstaal. Het uh, dateert eigenlijk al een beetje van de jaren 30. Maar het is uiteindelijk ook wat moderner geworden. Eh, dat zegt uh, Marta in, in het kort eigenlijk wat, wat ze net zegt. Ehm, Storyteller, dat is een single which is presented in April this year. Yes. is dit... is, is, is, is het de, de, de, de, de, goal voor an EP or an album or something yes. like that? Yeah. Yes, I am working on an EP. Uh, so I think I will release around four or five songs uh, together in 2021. Mm. But before that, I will release the third single. So mm. it will be three singles and then the EP. Alright, alright. Dus, uh, het is eerst eh, dus, eh, de singles die ze uitbrengt. En dan in het begin van 2021 is het de bedoeling dat er dus, twee, dat het dus een hele EP komt. there is also one other thing. Um, you have also worked in with a producer Radio Sarpani. Yes. Ja. is, he, he, is he also... Um, uh, working with you at this moment with these two songs? Or is it yes, some other project? No, it's it's this project. This project, we are working on this together. Hmm? Yes. Yeah. And also, I see that you... Uh, uh, do some performance uh, with a uh, jazz, uh, a jazz band, Forest Light. Yes, is, yes exactly. It, yeah, is, that's the other side of Marta, uh, that she also likes jazz and uh, indie. Yes, yes. I mean, I come I come from jazz because I studied uh, jazz vocals in the conservatorium. So this is also my yeah. education, let's say, my upbringing. Yeah. And then I started writing my own songs, and I created the jazz quintet that was becoming also a little bit more Hmm. songwriting style. en hmm. And then I decided also to write Waterbomb and these other songs. So now I have yeah, both sides together. All right, all right, right. Eh, nou ja, het is eh, dus zo dat ze eh, oorspronkelijk de, de opleiding hier in het conservatorium van Amsterdam heeft gedaan. Dat is een, een jazzopleiding waarbij ze eigenlijk een beetje ook songwriting heeft ja, onder de knie gekregen heeft. En dat de indie kant is daarin meegenomen. En dat uh, is eigenlijk een beetje ook het uitgangspunt. Why Amsterdam? Why have you chosen for Amsterdam uh, to get your education here? Well, because um, I was told that it was one of the best in Europe. Hm. And I believed it. <laughs> so I came here uh, uh, to see the conservatorium uh, in 2017, so hm. I I was here. I was watching, looking at the city and looking at the school, and I fell in love with with this city. Mm. So I thought I want to try the yeah the admission at the conservatorium. And when I got accepted, I was just very happy to move <laughs> here. yeah, I, I can uh, I can imagine that. Uh, I can imagine that uh, for for you, uh, if you had a dream uh, come true here in Holland to get your education here and uh, for for for this songwriting skills. Yeah, yeah. Exactly. Yeah. Exactly. Uh, what uh, what is the city all about, Amsterdam, for you? Well, I think it's it's a great city because it's it's full of people from different corners of the world. Mm. Mm-hmm. So it's really international, but at the same time, it's not a super crazy big city that that is just too much. It would be too crazy for me if it you know, if it were like, I don't know, Berlin or mm. New York, mm. that kind of super busy uh, atmosphere, it's, it's not my favorite. So mm. here you have the good side, which is like arts and culture with international environment, but also a very uh, cozy vibe, I would say. Yeah, and the easy vibe. Ja. Ja, alright. Eh, ik geef even, uh, I gave a little translation weer in Dutch. Ehm, eh, nou ja, goed, het is zo dat ze hier graag naartoe is gekomen. En dat, natuurlijk, dat ze toegelaten werd bij het conservatorium van Amsterdam. Dat was zoiets als dat er een droom is uitgekomen. Maar eh, zegt Marta ook eh, dat, eh, dat hier een soort soortement van ja, een ontspannen sfeer is... waar toch allerlei culturen bij elkaar komen. Bovendien, zegt Marta ook, heeft Amsterdam toch een naam op te houden... als het gaat om cultuur en kunst. En daar voelt ze zich in thuis. Um, I like to play the new song from you, for you, What a Bomb. Shall we, yes. shall we play it again? Yes, yes, thank you. <laughs> Alright. Um, ehm, hier is hij dus, nog een keer. Eh, en dat is eh, de single Marta Arpini met Waterbomb. What am I supposed to know when this is nothing but a feeling that you have fed with great discretion? 7 degrees. Nou, eh, die temperaturen die zijn inmiddels wel opgelopen met uh, eh, Marta Arpini met Waterbomb. Oh, dat is een, trouwens een heel mooi liedje, want eh, ze heeft het net toegelicht in de, eh, de uitzending eh, van daarnet, eh, waar, het over gaat, over haar vriend die een wat ongelukkige relatie heeft gehad in het verleden. Maar dat het eigenlijk ook niet aan hemzelf ligt in dat opzicht. en dat er ook, aan, dat er ook een, ja, positieve kant aan hemzelf zit. die anderen dan misschien niet zouden kunnen zien. Moving On heette trouwens dat nummer van 37 Degrees. Nou, het is gelukt. Maar ik heb ook hier twee druppels op mijn voorhoofd aan overgehouden. En het eh, enige voordeel is, ik kan het gewoon weer in mijn eigen taal eh, zeggen. Dat is, <laughs> dan, dat is weer fijn. Eh, ik heb Suzanne Sanders aan de telefoon. Goedenavond, Suzanne. Hallo. Hi, hallo. het, is, <laughs> het is alweer een tijdje geleden, want ik weet alleen even niet... Ja, ik, ik denk in 2016. Ja, precies. Ik wou net zeggen, ja. Ja, en, en dat, was, dat was... Ik vond dat ook... ja, ik weet het niet. Ik kreeg er toch kippenvel van op een gegeven moment. Op de ah, manier. Ja, ja. Dat was... Bijzonder, hè? Ja, dat was dat was het begin eigenlijk eh, van jouw eh, muzikale carrière, denk ik zo'n beetje. dat klopt wel inderdaad. Dat is al een tijdje geleden. Maar dat was net eh, in het jaar dat we ook het album hebben gereleased. In het Theater Walhalla was dat toen in Rotterdam. En ja, we hebben toen met band ook veel opgetreden. Dus dat was toen ook zo. Toen waren we in de studio bij jou. Ja. En toen mochten we met band de nummers laten horen. Met harp en met viool. Dat was wel heel bijzonder eigenlijk. Ja, ja, ja vooral, vooral de harp kan ik me nog herinneren. Dat maakte oh, dat, helemaal bijzonder. Ja. en ik weet, daar hebben heb ik ook nog eh, weer iets aan overgehouden. Wouter Mol heette die, geloof ik. Ja, ja, Precies, want, ze zijn nu bekend onder een andere naam. Ja, ja, ja, want die... Oh, eh, die net zeggen. Ja, want die, want die eh, jongens eh, die, komen er soms ook nog wel eens regelmatig voorbij, hoor. In het, hoor. Ja, ik ben, even, ik ben even de naam van de band kwijt. <laughs> Goed. Out of skin, out of skin. Ja, precies, ja. ja precies, ja. Ja, ja, ja, ja. ja jij bent even wat sneller en vlotter. <laughs> ja, natuurlijk. Maar we zijn zeker nog in contact. Dat is gewoon heel fijn om elkaar een beetje te supporten. En zij zijn nu met hun eigen muziek bezig en ik bij mijn eigen muziek. Hm. Dat is gewoon heel leuk ja. dat dat contact er nog steeds is. En, eh, ja. ja. Eh, een week of wat eh, geleden heb je deze uitgebracht, De Pianoman. Twee weken terug, geloof ik, hè? Nou, volgens mij nog maar... Kan dat twee weken zijn al? Ja, misschien nog iets korter, anderhalve week, denk ik. Oké, ja, zoiets inderdaad. Ja, want eh, ik heb hem vorige week voor het eerst eh, gespeeld. Nee, het is goed. Je hebt het, eh, je hebt het goed. Ik, ik, kijk, het is de tweede keer. Dus dan denk je, het is twee weken terug. Maar het is anderhalve, week. anderhalve week. geleden. 2 november, als het goed is. Heb ja, ik ja, ja, je hebt helemaal gelijk. Het is anderhalve week terug. jij bent een van de mensen die dan zegt... ja, ik heb er even maling aan. Ik ga niet op die Spotify-lijstjes wachten. Ik gooi hem gewoon midden in de week uit. Dus, <laughs> ja, precies. Ja, je bent niet de enige. Gelukkig hoor. want ik, ik, de, de mannen van Operation Hurricane hebben hetzelfde gedaan dus eh, ik, ben jullie, ik ben jullie erkentelijk. Eh, de Piano Man. Ik dacht in de eerste instantie cover. Maar dat, dat was het dus niet, hè? Ja, precies. <laughs> maar toen ging ik het luisteren en toen dacht ik... nee, dit is eh, gewoon een eigen nummer. Ja, zeker. Dat is een eigen nummer. Ja, uh, heb je je een beetje in laten inspireren door Billy Joel of niet? Uh, nee, eigenlijk niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Het klinkt nergens in naar dat nummer eigenlijk. Nee? <laughs> echt uh, totaal anders. Het enige wat is dat er allebei piano in zit. Maar mhm. <laughs> dat is echt alles. Maar het is een hele andere tekst, een hele andere betekenis. Andere muzikale invulling, dus ja. Ja, eh, maar, maar wat, is, wat is hier dan de strekking? Ik, ik, eh, Bill Joel is, eh, lijkt me duidelijk. die komt ergens binnen en die ziet dan een pianoman ergens in een bar spelen. Maar dat, en vertelt zijn levensverhaal inderdaad. Ja, dat is zo. Maar, voor mij was het een beetje anders. Het, ging over, het gaat over een man met Alzheimer en die heb ik ontmoet. Ah. toen ik bij een van de verzorgingshuizen waar dan werk, daar maak ik muziek met mensen. Dat is activiteit. En daar was ik, met, was ik aan het spelen en muziek aan het maken en aan het piano spelen. En op een gegeven moment zat er een man achter me heerlijk te genieten van alles. En op een gegeven moment zie ik ook zijn eh, vingers meebewegen op de muziek. En dus ik vroeg hem na, eh, na, dat hele, na die hele sessie vroeg ik van... hé, hey, maar eh, vond dit een beetje gezellig en leuk? Toen zei hij van, ik vind het zo mooi. Ik ben zelf pianist geweest. En dat kwam helemaal omhoog. Terwijl hij eigenlijk heel veel overgeten was door die, door die ziekte van Alzheimer. kwam dat toch helemaal omhoog. En was die man ja, helemaal lyrisch ervan dat hij die piano weer hoorde. En dat hij daarin weer een stukje ja, jeugd, eh, ja, verleden terug eh, kon brengen eigenlijk. Ja, eh, het, het, doet mij denken aan het project van Vergeet Mij Liedje van Kim Erkens. Want daar, ja, dat herken ik wel, ja. ja die, die heeft het ook, die heeft het ook gedaan. nou ja, in, september in 2019 zie ik een posting. Het is Wereld Alzheimer Dag. Dus heeft ze dat ook gedaan. Dus daar doet het mij aan denken. Dus daar heb jij dat ook op, de, op die dag eh, gedaan? ik heb het wel in de, in de week gedaan van de Alzheimer Collecte... om daar ook wat aandacht aan te kunnen vragen. Ehm, in combinatie. Eh, het was ook echt pas net voor die datum klaar. Ik heb echt heel snel gewerkt mhm. <laughs> Mhm. om het af te kunnen krijgen. Het liedje zelf is denk ik al eh, twee, maanden geleden geschreven. Maar voordat je het hebt opgenomen en voordat er een videootje is en een lyric video. Dat het kost wel even tijd. Ja. En toen ben ik ook gaan samenwerken met Licia, mijn achtergrondzangeres. Dat is Licia van Wijngaarden. En zij woont ook in Den Haag. Wij wonen nu allebei in Den Haag. En voor ons is het echt vijf minuten fietsen naar elkaar. Dus eh, we hebben <laughs> gewoon thuis. Lekker is dat, hè? Uh, <laughs> je, bent, je, je, bent niet de enige muzikant uit Den Haag. Er lopen er nog, eh, nog een eh, flink stel rond hoor, eh, wat dat er gaat. Dus ehm, dat, is, dat is de ene kant van het verhaal. En ik kreeg ineens in de messenger, vlak voor ik je Duits. Ja. ik heb nog iets, ik heb nog iets. Nou, ja. vertel, wat is dat dan? Nou, eh, dat is een nummer en dat heet Paper Chase. En dat heb ik eh, geschreven met een Engelsman die al een tijdje hier in Nederland woont. En wij zijn samen, dat is Mike Garrett trouwens. Mhm. En eh, wij samen zijn een muzikaal duo en dat heeft, heet After Before. Of zoals hij het zegt, After Before. After <laughs> Before? ik, after Before, ja. als ik het op Engels moet zeggen. En wij hebben dus samen schrijven wij liedjes en zijn we ook heel van het opnemen. En Paper Chase is eigenlijk de eerste single die daar uit voortkomt, uit onze samenwerking. En die heb ik vandaag, eh, <laughs> hebben we hem samen om acht uur gereleased. Heel gaaf, Heel, heel, heel goed zelfs, ja. Want ik heb nu nog even negen minuten. Dus laten we eerst even nog... Eh, het, eh, ik, heel fijn. Ja, nee, nee, nee. Dan ga ik eerst de, de, het, het, nummer wat, je, wat jij hebt gedraaid. En daarachter gaan we dus heel vers en heet van de naald After Before en Paper Chase eh, draaien. Dus ja. ben ik er helemaal voor. Dus eh, hier is dan de single waar het eh, eigenlijk om gegaan is en wat de telefonisch interview ook een beetje behelst. Susanne Sanders met Piano Man. wat komen nu. His hands softly play as his thoughts drift away. A smile awakes the warmth within. And a song comes to mind, familiar and blind, as he walks down the spines and the strings. You hear me calling you hear me playing, you find that you have been lost for some time. I wish to bring back all that you left there, bring back the song that he plays. And he brings back the time when he danced through the night on the rhythm of heartbeats, he swayed. You hear me calling, you hear me playing. You find that you have been lost for some time. I wish to bring back all that you left there. Bring back the song that he plays. And back in his chair. With his hands on his lap, he plays the imaginary notes from his past. sun. Nou, nou, ik heb eh, Suzanne nog, eh, nog heel even aan de telefoon. Dus ik zet die er nu even nog een keer eh, er even op. En ze zit er nog even bij. Ik heb je gelijk nog even nog in de uitzending. heel kort. after Before. Dat, dat is het volgende project. Paper Chase. Even kort. Waar gaat het over? over afstand binnen een relatie... waarin mensen steeds verder uit elkaar gedreven raken... en ontschreemd worden van elkaar eigenlijk. En ook de afstand in deze tijd tijdens de eh, corona. Ja. Dat is eigenlijk een combinatie van elkaar het, het, geworden. Het, het, past dus eigenlijk wel in het tijdsbeeld van nu. Ja, heel erg. En dat was het mooie daaraan eigenlijk. Helemaal goed. Het gaat een relatie, maar het kan ook anders geïnterpreteerd worden. Ja, helemaal goed. <laughs> ik, eh, ik ga hem draaien tot aan het eh, nieuws eh, van 9 uur.